Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Witte Huis. De Syrische regering een gifgasaanval voorbereid. De Amerikanen waarschuwen president Assad dat hij en zijn leger een hoge prijs zullen betalen als ze zo'n aanval uitvoeren. In een verklaring schrijven de Amerikanen dat de voorbereidingen lijken op de handelingen die vooraf gingen aan de chemische aanval die het Syrische leger op 4 april uitvoerde. Daarbij kwamen zeker 70 burgers om in rebellengebied. De Amerikanen voerden toen een vergeldingsaanval uit en voerden een kruisraket af op een Syrische luchtmachtbasis. CDU-leider Merkel heeft de deur opengezet voor het homohuwelijk. Op een verkiezingsbijeenkomst zei ze dat ze een vrije stemming over deze kwestie wil toestaan. Haar CDU was tot nu toe tegen. Ongeveer een derde van de bondsdagleden van de CDU is voor het homohuwelijk. Als zij voorstemmen, dan is er samen met andere partijen zoals de SPD, de FDP en de Groenen een meerderheid voor een wetswijziging. Een groep Dutchbed-veteranen wil een schadevergoeding van de Nederlandse staat... voor de trauma's die ze hebben overgehouden aan de vredesmissie in Srebrenica. Ruim 200 oud-militairen eisen 22.000 euro per persoon. 1000 euro voor elk jaar sinds het einde van de missie. De Dutchbatters vinden dat Defensie hen op een onmogelijke missie heeft gestuurd. Het eh, Nederlandse bataljon opereerde in 1995 in de VN-verband in Srebrenica... toen de enclave werd ingenomen door Bosnische Serviërs. Die vermoorden uiteindelijk meer dan 8000 moslimmannen en jongens. Minister Kamp wil gemeenten toestemming geven om zelf te kunnen beslissen welke woningen wel of geen gasaansluiting krijgen. Nu moeten volgens de wet alle nieuwbouwwoningen verplicht aangesloten worden op het aardgasnet. De Tweede Kamer heeft al aangedrongen op het aanpassen van die wet, omdat de verplichting tot een fossiele gasaansluiting het moeilijker maakt om nieuwbouwwoningen energie-neutraal te maken, zoals de overheid graag wil. Het weer. Morgen overdag is er eerst wat zon, maar geleidelijk neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. In de loop van de middag en de avond valt er een aantal buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden.